Het blijkt uit onderzoek onder 6000 agenten. Ze klagen dat de daders vaak wegkomen met veel te lage straffen. Het onderzoek werd gedaan in opdracht van korpschef Bouwman van de Nationale Politie. In een interview met Eén Vandaag noemt Bouwman het geweld tegen agenten onacceptabel. De NS hoeft het papieren treinkaartje niet opnieuw in te voeren. Dat heeft een bestuursrechter bepaald. De zaak was aangespannen door een reiziger die vindt dat hij niet goed kan controleren of hij wel goed is ingecheckt met zijn OV-chipkaart. Dat is volgens hem in strijd met Europese regels. Maar de rechter vindt dat een reiziger genoeg mogelijkheden heeft om te zien of hij goed is ingecheckt. Dat kan bijvoorbeeld via de incheckpoortjes, de kaartautomaat op het station en bij de conducteur. Fabrikanten van smart TV's houden bij waar consumenten naar kijken, dat zegt de Consumentenbond. Iedereen die de voorwaarden bij de installatie van zo'n televisie accepteert, geeft bedrijven toestemming om het kijkgedrag te volgen. De Consumentenbond heeft onderzoek gedaan naar de kleine lettertjes bij deze televisies met internetverbinding. Het is onduidelijk wat de bedrijven precies met de gegevens doen. De Spaanse regering wil dat het constitutionele hof een referendum over onafhankelijkheid van Catalonië verbiedt. Volgens premier Rajoy staat in de grondwet dat alleen de hele Spaanse bevolking zich kan uitspreken over de soevereiniteit van het land en niet slechts een deel. De regionale regering in Catalonië heeft voor 9 november een referendum uitgeschreven over onafhankelijkheid. Het weer vanuit het zuiden wat regen of motregen. Het is een graad of 20. Morgen periode met zon, nog een enkele bui en ook ongeveer 20 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum staat file tussen Ridderkerk en de Noordtunnel 5 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie. De weg is daar helemaal dicht. Omrijden kan via Dordrecht over de A16 en de N3.